Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Belgische minister Galland van Mobiliteit is alsnog opgestapt. Gisteren overleefde ze een debat over de veiligheid van luchthaven Zaventem. Maar nadat er nieuwe informatie naar buiten was gekomen... bood ze vanmorgen alsnog haar ontslag aan. Er is de afgelopen dagen met opzet verwarring gezaaid... die het onmogelijk maakt om door te gaan, zei Galland. Haar wordt verweten dat ze te lax is geweest bij de beveiliging van de luchthaven Zaventem. De Europese Commissie had haar al gewaarschuwd dat de beveiliging onder de maat was. De Duitse eurosceptische oppositiepartij Alternatieven voor Duitsland keurt het besluit van bondskanselier Merkel in de zaak Böhmermann af. De partij noemt het een politieke knieval voor de Turkse president Erdogan. Merkel maakte vandaag de weg vrij voor een strafonderzoek naar cabaretier Böhmermann. Die beledigde Erdogan in een satirisch tv-programma. De Turkse president vroeg daarop aan de Duitse regering om de cabaretier te vervolgen. Premier Rutte vindt dat problemen met Marokkaanse voetballers benoemd en aangepakt moeten worden, maar hij is er tegen om een probleem dat zich voordoet aan een hele groep toe te schrijven. Rutte reageert daarmee op de uitspraken van voetbaljournalist Johan Derksen. Die zei maandag dat er heel wat clubs naar de kloten zijn gegaan... doordat ze in een wijk liggen met veel Marokkaanse gezinnen. Rutte vindt niet dat voetbalclubs Marokkaanse kinderen mogen weigeren... omdat anderen zich misdragen. De Nederlandse inlichting- en veiligheidsdiensten krijgen de bevoegdheid om meer data af te tappen. Maar de privacy van de Nederlandse burgers blijft goed beschermd. Een speciale commissie moet daarvoor zorgen, zegt minister Plasterk. Door het kabinetsbesluit moet het opsporen van terroristen makkelijker worden. De oude wet regelde voornamelijk het onderscheppen van informatie via de telefoon en de ether. Het weer, vooral in het noorden wat regen. In het zuiden is het vaker droog. Vanavond en vannacht weer buien. Morgen ook wat buien tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopen Diemen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. En tussen Everdingen en Zalbommel. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Prins Klausplein en Rijswijk 3 kilometer... Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Knopen Gouwen over 8 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum, de nasleep van een ongeluk, viel rijden tussen Knopen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost.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 Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En ik start de tweede uur met Neil Diamond Skybird. as you do. And make your song I know time and the place. Tell me why I keep fooling my heart when I know it was love from the start. Why don't we give it a try? gown of silk and lace. Should have known the day you came my way that this was the time and the place. je doorzetter en wil je het maximale uit jezelf halen... schrijf je dan in voor de stormloop. Op 16 april 2016 op het circuitpark Zandvoort. Je ploegt jezelf een weg door diepe grindbakken... klimt over metershoge obstakels... waadt door modderige vennetjes... en sjouwt zandzakken over mullenpaden. Over het circuit en door de duinen. Stormloop laat je niet met rust. Elke 300 meter weer staat er een nieuwe uitdaging voor je klaar. Kortom, de ultieme stormbaan waarvan je spieren gaan branden... en je hart sneller van gaat kloppen. Met afloop een finishparty voor jou en je vrienden. Kies jouw afstand en zorg ervoor dat je in vorm bent. Zaterdag 16 april, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En het kost 35 euro. De start is om 11 uur s morgens. state of mind. I've been looking back to find where I went wrong. everywhere jij een slimme speurneus tussen 6 en 12 jaar... maak dan kans op een VIP-uitdaging. Op de multitouch-tafels, een soort grote tablet... in de biep van Haarlem Centrum, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort en Hillegom... staan de quiz-app voor buitenplaatsen voor je klaar om te spelen. Heb jij de ruitse antwoorden? Het snelste ingevuld? Dan ben jij de winnaar en word je als VIP-gast in de watten gelegd... tijdens de opening van de buitenplaatsmobiel op 13 mei in paviljoen Welgelegen het provinciehuis. Waarmee de game wordt gespeeld met een mobiele app. Kom snel, want meedoen aan de wedstrijd kan alleen in april. Wat zijn buitenplaatsen? Wanneer zijn ze gebouwd? Wie woonde daar en wat deed men op een buitenplaats? Weet jij de antwoorden? Speel dan onze buitenplaatsquiz. Vanaf mei kun je deze spannende game op de buitenplaatsen in de buurt spelen. Kom daarvoor dan naar paviljoen Welgeleden landgoed Leiduin, landgoed Groenendaal en buitenplaats Bekenstein... en ontmoet de vroegere bewoners. De buitenplaats-app is gemaakt door de Bibliotheek Zuid-Kennemerland... in samenwerking met Cultuurcampagne. Buitenplaatsen in beeld. darling. I really do, you know, because I think of you and uh, all of me kind of goes a little bit crazy. So uh, I believe it's a map, darling. You should phone me and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside Four Two Three Nine. Ciao, ciao. Op zondag 17 april zag On-Air e- eh, Events, de eerste kofferbakmarkt van het seizoen organiseren... tijdens de Vintage at Zandvoort. Dat dit jaar voor het eerst op parkeerterrein De Zuid in Zandvoort georganiseerd zal worden. Tijdens dit schitterende evenement worden vele bezoekers verwacht. Vintage at Zandvoort is een evenement voor vintage Volkswagens tot MK1... waar veel extra festiviteiten omheen worden georganiseerd. Leuk voor de bezoeker en voor de verkoper... Wilt u uw spullen verkopen op deze kofferbakmarkt? Dan kunt u een plek reserveren bij info at Telefoonnummer 06 194 27070. En u heeft al een kraam voor 15 euro. you wanna have some show, I know where you have to go. In every town's a concert hall, where we gonna have them all.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 Het werd vandaag niet warmer dan 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En er, en er stond een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Zaterdagmorgen wordt een dag met regelmatig buien en tussendoor af en toe de zon. Daarbij waait het flink uit het westen tot het noordwesten... en aan de zee is de wind krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. In het noordwestelijk kustgebied is er zelf een stormachtige, windkracht 8, wind korte tijd mogelijk. In de westen en het noorden van het land wordt het niet warmer dan 12 graden. In het zuidoosten kan het lokaal nog 14 graden worden. Zondag wordt voorlopig de koudste dag met amper 10 graden. Een stevige noordwestenwind maakt het voor het gevoel nog kouder. Het weerbericht. Het weerbeeld bestaat uit zon, stapelwolken en een enkele bui. Na een koude nacht met wellicht vorst aan de grond... is het maandag vrij zonnig en droog. De middagtemperaturen liggen rond de 14 graden. Ook de dagen daarna is het overwegend zonnig en droog. De temperatuur wordt nog een paar graden winst. Later in de week neemt de neerslag de kans toe. the thing breng tussen 14 en 20 april jouw stem uit op Pop-up Zandvoort. Op één of meerdere ideeën. Dat doe je door één of meerdere ideeën te liken. Het idee met de meeste stemmen krijgt voor maximaal 3000 euro aan compensatie in de kosten. En de nummer 2 krijgt 2000 euro en de nummer 3 1000 euro. Namens alle deelnemers van Pop-up Zandvoort bedankt voor je stem. En op naar de fantastische Pop-up weekend. Voor de uiteindelijke ranglijst nemen wij alleen het daadwerkelijke aantal stemmen, likes, mee. Let op, het aantal dat de Facebook like-button rechts onder de like-knop toont... is het gecombineerde totaal van aantal likes, het aantal keren dat een idee is gedeeld... en het aantal reacties op een idee. De cijfers dient dus slechts ter indicatie. Op de pagina tussenstand vind je de werkelijke ranglijst. Heb je geen Facebook dan wil je niet, en toch stemmen... Stuur dan een e-mail met jouw favoriete ideeën naar popup.zandvoort.nl Na de stemperiode worden deze stemmen handmatig verwerkt en bij de likes opgeteld. De tussenstand, die online zichtbaar is, is dus nog niet de definitieve eindstand. De eindstand, inclusief de stemmen per mail, worden bekendgemaakt op 25 april... tijdens de speciale pop-up borrel op 5 uur waarvoor alle initiatiefnemers een uitnodiging zullen of hebben ontvangen. Kijk voor de actuele tussenstand naar de stemmen onder tussenstand op deze site. Wordt elke kwartier geverst. She stands up when she plays the piano. Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen... met de mooie duinen en het strand om ons heen. Het wandelen in groepsverband zorgt er niet alleen voor... dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden door Sportservice Heemstede Zandvoort. Deze wandelingen is een initiatief ook van Sportservice Heemstede Zandvoort. De naam 10.000 stappen is niet zomaar. Een mooi rond getal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komt ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor iedereen die wil bewegen en is geschikt ook voor iedereen. En de deelname is gratis. De deelname is gratis en vooral aanmelden is niet nodig. Doorgaans worden de wandelingen plaats op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal vrijwel altijd Cafetaria Anytime de Oude Halt zijn. De wandelkalender kunt u vinden op de Facebookpagina of het pagina www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl Heeft u vragen over de wandeling, dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstede.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 waarvan de onderste ring een diameter van ruim 3 meter heeft. De etagé wordt gevuld met allerlei heerlijks vanuit de zee... en diverse bijpassende wijnen. Deelname van de havendagen kost 29,75 per persoon. Naast onbeperkt fruit de mer wordt er tevens eenmaal een halve kreeft per persoon geserveerd. Onze wijnleverancier Hans Molenaar en onze kaasleverancier Niels Grijsbrechtsen zullen daarnaast op deze dagen enkele van hun producten laten proeven. Er is een wijnproeverij en de kaas zal een mooie hoek krijgen... waar de gasten kosteloos kunnen proeven. Vrijdag 22 april, 16 uur tot 8 uur...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 Bij deze de lengte-editie exposeren ook diverse bekende gastkunstenaars... bij de leden van de Zand Kunst en Cultuur. Een drietal restaurants heeft een speciale artwalk-menu. En de kunstroute gaat als volgt via Atelier Corbani, Atelier Arvé, Oude Maria School, Atelier Aquabe en het Zandvoort Museum. ballads hoor je hier op ZFM. zal mij vier weken live moeten missen. Ik ga vier weken lekker met vakantie. Maar u hoeft dit fantastische programma niet te missen... want ik heb van tevoren gezorgd dat ik ze opgenomen heb. Dus u kunt gewoon blijven luisteren. En u mag raaien waar ik heen ga. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Nog drie minuten, dan gaat mijn trein, dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier blijf, houd jij me aan de lijn. Utrecht, Atrecht, en Leveringen, van Charloes, Roosbeek, Loteringen, Utrecht, Kloosjaar, Panrodden is er net het plan, maar voor het de voor Rockford, Paté, Kikkerbril, Hans, Liverpijn, Stok en even hun gezever. Frankrijk! Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar is dus ook nooit op vakantie gaat. Ja, zelfs in Brussel is dat jij al vreselijk waard. Ik zou in Frankrijk ook niet je dat jij gaat op, want je moet toch wat, men eet daar brood en men gaat nooit in bad. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Utrecht, Aanrecht, Kamerijk, Wevelingen, Rijssel, Sjavels, roze Loteringen, deukjes, Kloosjaar, Wandelen, en de Vlam, van Arkups, de voor Rockport, de Kikkerpil, Ganslever, Petje, Snor en het eeuwige gezever. Frankrijk! Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zeg een dag of tien. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Nou, ik kom echt wel terug hoor, wees me niet bang. na dit programma krijgt u nog een live programma. En naast mij staat een van de presentatoren. Vertel eens eventjes, wat gaan we beleven straks? Ja, dat is eigenlijk elke week weer wat anders. En we weten nooit wat het is. Je weet het niet? Nee. Nou, lekker is dat. Waarschijnlijk muziek. <laughs> dat zou zomaar kunnen. Hè? Of een tv-fragment. Oké, dus eh, alle reden om te blijven luisteren.